De meeste slachtoffers die nu nog onder het puin worden gevonden zijn overleden. Vandaag werd er nog wel iemand levend gevonden... en afgelopen nacht vond de Nederlandse speurhond ook nog een overlevende. Netflix komt binnenkort met een documentaire over MH370. Die vlucht van Malaysia Airlines verdween in 2014 volledig van de radar en werd daarna nooit meer teruggezien. De docu moet meer vertellen over de verdwijning en de theorieën erover. They are lying from the beginning. They are lying to the whole world. MH370 is not just an unsolved mass murder. It's potentially an act of war. How is it possible for an airline to disappear out of thin air? Someone knows the answer. The question is who? De docu komt op 8 maart uit, precies 9 jaar na de verdwijning van de vlucht. Loop je door de Amsterdamse wijk Buitenveldert, neem dan voortaan je bouwhelm mee. Daar wil nog wel eens een sleutelbos uit de lucht vallen. Bewoners van een flatgebouw daar kunnen namelijk de centrale deur niet meer openen vanuit hun appartement. En dus gooit Ans gewoon haar sleutelbos vanaf het balkon naar beneden als haar visite of de pakketbezorger voor de deur staat. Hier is de sleutel, is de dikke. Dat is heel onhandig in deze tijd waarin je toch heel vaak voor je gemak dingen laat thuis thuisbezorgen. En soms ook afhankelijk bent van mensen die bij je thuis komen. Ja, Ans vindt het wel prima, maar deze vrouw is echt helemaal klaar met het sleutels gooien. I work at home and clients come to my house. I need to throw a key to them. It's just not respectful and uh, it's crazy because we pay the rent. De beheerder van het gebouw zegt dat de deur eind deze maand wordt gefixt. Het weer bewolkt en in het midden en in het zuiden kan er een bui vallen. Morgen ook regelmatig regen en maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Naarden is de vertraging een half uur.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 I, I, my heart. I you so Sugar, make my soul complete The rest is so sweet me la la la la la Now all these feelings never let me down A thousand places everywhere I go I feel the heart beating And even far, this is my home Oh, never let me go took me down. you in my There's a lot of silence in explosions high, high. There's a lot of darkness in the spires devil these tears I've cried, yeah, I've cried them all. I can't hold it together. I surrender. Every hope, held high I watch them fall.